Gert Kluk met het NOS-journaal. Italiaanse politici eisen opheldering over berichten dat er losgeld is betaald voor twee gegijzelde hulpverlensters. De twee werden maandenlang gegijzeld door een Syrische terreurgroep. Gisteren werden ze vrijgelaten. In berichten in de media worden bedragen genoemd van 12 miljoen dollar. Premier Renzi moet tekst en uitleg geven, vinden parlementariërs. De Franse politie heeft vannacht twaalf mensen opgepakt in verband met de aanslagen vorige week in Parijs. Het zijn negen mannen en drie vrouwen die mogelijk logistieke steun hebben gegeven aan de terroristen, melden Franse media. Het zou onder meer gaan om het regelen van wapens en auto's. Bij de aanslagen kwamen 17 mensen om het leven. De drie terroristen werden door de politie gedood. De export van agrarische producten is vorig jaar licht gestegen tot ruim 80,5 miljard euro. Staatssecretaris Dijksma heeft dat bekendgemaakt op een grote landbouwbeurs in Berlijn. Ze vindt het knap dat de boeren en tuinders zich staande hebben gehouden onder moeilijke omstandigheden als lage prijzen, de Russische boycott en de uitbraak van vogelgriep. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste exporteur van agrarische producten ter wereld. In Velsen-Noord is een begin gemaakt met het schoonmaken van 6 kilometer gasleiding. Gisteren kwam bij graafwerkzaamheden water in de gasleiding terecht. Als gevolg daarvan zitten bijna duizend adressen zonder gas. Netbeheerder Liander denkt dat het dagen gaat duren voor iedereen in Velsen weer gas heeft. De Cubaanse sigaar, het symbool van het Amerikaanse handelsembargo tegen het communistische land, mag de Verenigde Staten weer in. Het handelsverbod met Cuba wordt vandaag versoepeld. Ook wordt het gemakkelijker gemaakt om naar Cuba te reizen. Het weer af en toe zon, maar in het zuidoosten blijft het bewolkt. In het westen kans van bui. De wind neemt in kracht af en het wordt ongeveer 7 graden. Vanaf morgen wordt het kouder met kans op winterse buien. S'nachts gaat het dan vriezen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat nog een lange file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg. 6 kilometer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. De andere kant wel bij Muidenberg ook 4 kilometer.